Campina, voor een betere morgen. Het is nu al zomersale bij Toei je hele vakantie geregeld in één pakket... of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao, nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI Live happy. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word?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 na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. De opgepakte jongens zijn 16 en 17 jaar. Ja, 21-leider Joost Eertmans noemt het een gemiste kans... dat zijn partij niet mag aansluiten bij D66, CDA en VVD. Hij reageert teleurgesteld bij het programma Nieuws van de Dag. We hebben niet eens de kans gekregen. Dus er is ook geen belletje gekomen van uh, eh, ze kunnen we eens praten. Dat, dat wij niet aan tafel worden uitgenodigd. Ik kan met elke wil van de wereld proberen aan een tafel te klimmen. Maar dat wordt zo ongemakkelijk als de andere drie er niet willen hebben. D66, CDA en VVD willen samen een minderheidskabinet vormen. De komende tijd gaan ze verder praten. En eind deze maand is de deadline voor de gesprekken. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio heeft met NAVO-baas Rutte gesproken over Groenland. Meerdere NAVO-landen zijn bezorgd over dat land omdat de VS het wil hebben. President Trump zegt desnoods het leger ervoor in te willen zetten. Het is onduidelijk wat er uit het gesprek is gekomen. En een recordjaar op Eindhoven Airport. Er vlogen 6,9 miljoen mensen via de luchthaven. En het waren er dus nog nooit zoveel. De meeste mensen vlogen naar bijvoorbeeld Malaga, Londen en Budapest. En omdat er zoveel reizigers zijn, wordt de terminal op dit moment uitgebreid. Ik zeg met trots dat ik daaraan heb bijgedragen vorig jaar. Jij hebt je lekker gevlogen vanaf daar? Nou, we, eh, we moesten naar Ibiza om eh, David ja. aan de award te brengen. Een top 40 award, trouwens in maart weer in Ahoy. En toen vlogen we terug vanaf Ibiza op Eindhoven Airport. En het was top? Het was top, niks, eh, echt geen klacht. Nee. heerlijk, ja, ik ben er nog nooit vanaf gevlogen. Meid, je weet niet wat je mist. Nou, ik ga het nog een keertje doen. <laughs> Het weer van Weerplaza. Het koelt af naar 0 tot min 4 graden. In Friesland, Groningen en de Wadden geldt tot morgenochtend code oranje voor sneeuw. En dit weekend behoorlijk koud. Overdag vriest het een beetje en s'nachts kan het lokaal min 15 worden. Ik hoor om weer naar Ibiza te vliegen. <laughs> Zo is dat. Alleen dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Geen vertragingen die lang zijn. Wel één controle langs de A9 naar Alkmaar. Hectometerpaal 69,1. Vanaf maandag is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Dan maak jij kans op 500 euro. Q-music. Stefan Bouwman. Oh mijn hemel, het is weer weekend! vieren we met Stefans vrijdagavondmix op Q. Music. Maar wat is dat dan? Nou, dat zijn allemaal lekkere remixes op een rijtje... en die hebben wel iets met elkaar gemeen. Het kan in de titel zitten, in het onderwerp van de liedjes, in de artiesten. Jij moet gokken in de Q-Music app. Wat is het thema van Stefans vrijdagavondmix? Dit is Lady Gaga. Like the words of a song, I hear you call. sort pour oublier tous les problèmes. Alors sounds better with you. met Stefans vrijdagavond mix op Q en Jean aan de telefoon. Jean, hallo. Hallo Stefan. Hoe is het met jou dan? Nou, eh, prima. Eh, rustige avond. Weekend net begonnen. En uh, Q-music aan. Zo is het, maar dat is allemaal waar. <laughs> Heb jij plannen dit weekend? Um, nee, niet echt. Ik ga gewoon rustig aan doen goed zo. Dat moet ook af en toe. Pas op de ja, plaats. We hebben net de feestdagen gehad. De eerste week van januari. Gewoon even rustig aan. Precies. Ja. Even komen. Toch was je net heel scherp. Want wat was volgens jou het thema van Stevens Vrijdagavondmix? Dansen. Ja, natuurlijk. Iets wat je ook niet moet vergeten te doen dit jaar. Hè? Af en toe een dansje. Tuurlijk. Ja, het is goed voor de gezondheid. Jean, <laughs> je krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket. En ik wens jou een heel relaxed weekend.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 En we hebben weer een buurlander uit Brittannië, oftewel Engeland. Op dit moment staat ze in de top 40 met haar wereldhit Die On This Hill. En ik vind het echt een enorme eer dat ze er is. Shanna Spyro. Hello. <laughs> Happy New Year. Thank you. Happy New Year to you. Do you have any New Year's resolutions, as we should as good human beings? I'm like still making them, but my ones from last year was um, be better at asking questions. Oh. And so I feel like kind of achieved <laughs> this year. I've been like practicing asking like better questions. But does that mean like questions as in the thing you ask or being able to ask the for thing, help? The things I'm asking people. The thing the actual question. So what did you used to ask? They just weren't very creative, you know? Oh. <laughs> you know what I mean? Like everything I was asking was a little bit generic and I just thought I needed to, I don't know, spice up a little bit should make like a little book for dating advice. Dating advice. Right. This sounds like a, a no, a, not for dates. Oh, just just generally. Just generally. Yeah. General questions work on dates too. Oh, uh, if you could live in any movie, what movie would you live in, and what character would you be? Love Actually. No. Yeah. Are you just saying that because it's Christmas? No, it's one of my favorite movies. I watch really? it like five times a year. I would like to live in Harry Potter. Really? Yes. As? As a side character. And do the magic tricks. Yes, exactly. You're a big Potter fan then? Big Potter fan. puff. I don't know what house I would be. You can do the sorting hat online. Is it accurate? I would though? put you in. You could be a Hufflepuff or a Ravenclaw. What makes me a Hufflepuff and what makes me a Ravenclaw? I don't know. <laughs> it's, it's just, There's no. I don't know you well enough yet but I could. Pro- if we spent some more time together, I could probably <laughs> figure. you could out. probably. I could probably sort it out. Accurately, you sort me. In, yeah, uh, you missed you a career. You should have been a sorting hat. I could have. if this didn't work out. <laughs> But you're not. You're a musician and you're a songwriter, <laughs> and you have a beautiful voice. Thank and I you. fucking love the song "Die on This Hill." But it's not the first song you've ever released, and it's not your first Wait, hit can either. Can you swear on this radio? You can. Yes. Oh, I tried not to swear in. Oh. damn. You're, eh, oh, but you can't say damn. Oh shit. no, I'm kidding. Why? Because it's in Amsterdam. You can be your absolute self myself here. As you oh, have noticed at the red light district, there's uh, <gasps> very little <laughs> that we do not condone. So, how has life been for you the past months? It's been. <laughs> I can't stop laughing. <sighs> Sorry. Life has been. <laughs> I can't stop laughing. Okay, life has been crazy. Sorry about that. Life has been amazing. It's been very surreal, very fast, and I'm still like taking it all in, but it's been crazy the last couple months. It's been amazing. You make a lot of music. Mm. When you wrote Die on This Hill, you said that you first started out playing Bohemian Rhapsody a bit. Yeah. It's so funny to know that a song that classic can bring forward something that sounds nothing like it. Literally. And feels like a future classic. I mean, well, thank you. But um, yeah, I don't really know how to play the piano very well. And so the way I kind of find chords is by learning other songs and then like rearranging chords and like putting in different keys. I was very honestly reluctant to make it a ballad. Like I was going to record a full band for it. All my songs are very sad and very slow, and I was like, I need something. I need to move. Um, and they were like, just try it, and I tried it, and then obviously, it's a ballad. And yeah. here we And I'm are. glad it is. I'm glad it is. It definitely is what it needed to be. We're going to play the song together. Amazing. Thank you so much for letting me play it with you. Thank you for playing. Let's do it. Die on the Hill. Q Music. just took a page out to be loved, to be loved and nothing more. And you. you're amazing. Thank you guys, thank you so much. Eh, ja, jeetje, Shanna Spyro in Stefans pianobar. Ramon zegt bizar goed. Nick stuurt so fucking beautiful. Simpele piano en zo'n hemelse stem. I moved to tears. Dat vind ik ook wel heel schattig, Nick. En Renate zegt, het is net alsof ik de single hoor. Zo onwijs goed. Nou, blijf dan lekker luisteren, want zometeen gaan we nog een cover doen... van een van de favoriete liedjes ooit van Shanna... die ze niet zelf geschreven heeft.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 Chris Cross Amsterdam. Altijd huis, altijd thuis, altijd anders, altijd nieuw, altijd Weekamp. Voor iedereen die toe is aan wat anders, tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Weekamp. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën.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 Iemand die begrijpt dat succes het mooiste is als je het kunt delen. Ben jij degene die mij kan bijhouden? Biskis. Daten met ondernemers. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil. Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft... vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Het is nu fabrieksteel bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens.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 Met vandaag Shanna Spyro. Vanmiddag kon je haar ook weer horen in de top 40 bij Domien. En dit is zo'n ontzettend goede zangeres. De appjes net ook. Ja, ze speelde haar eigen song Die On This Hill. Eh, maar we gaan ook een cover doen, Shanna. Oké, so we did Die On This Hill. You're a world smash right now. <laughs> What's going to be the biggest hit this year, 2026? Of my song? Yes, of you. I don't know. <laughs> I can't predict the future like that. Um, I don't know. I don't know yet. We'll have to see. Do I've got lots of new music. So. Do you feel like one of them is going to be Die on This Hill level? I've only released music for about a year now, a year and a bit, and I think it's just so important to not have any expectation when you put anything out. I just think you have to love it. And anything I put out now, I'm, I just know I'm going to love because I will never do that. I'll never put something out in the world that I'm not proud of and I don't feel connected to and I don't love. So I know whatever I put out, I love it. And that's all I can really tell you because it's just like, you know, I would never want other people's perception of my music to change my perception of my music, if that makes sense. It makes a lot of sense. Yeah, you're not chasing the hits or the approval. I mean, it's great. I love it. Yeah, but, but I'm not. I'm not gonna, you know, change my way of working or my opinion on it yeah. because of what I might expect would happen. Because you never know. Just because you enjoy know. it doesn't mean you have to chase it, right? Exactly. Yeah. So okay, let me let me rephrase the question because <laughs> I'm, I'm learning to ask better questions. Thanks. <laughs> no, you're amazing. That's, that's, what you're good at. <laughs> Out of all of the new songs that you have finished or written and that we have not heard yet, once they're out there, which one feels the most like your baby? Like the one you're most proud of that we don't know yet. So we can listen to this in the future and go like, ah, I get it. It's a song I have called The Visitor and it was a bit of a blueprint for a bigger thing. And I remember I was sitting in, I haven't actually spoken about it before, but I was sitting with a friend and she like mentioned this art exhibition called Visiting Visitor or something. I just connected with it so much and I understood something about myself I've heard the word before, of course, it's everywhere. But I don't know, for some reason it just connected with me and I really understood something. And when the song comes out, and hopefully I can talk about it more, but I wrote that song nine times. I just knew it had to be a song and I just kept writing it, kept writing it until I made it what it is. And it's a very special song to me because it's something that I really tried to articulate so many times. So yeah, probably that one. Wow. Yeah. Art inspiring art. That's a good thing. Yeah. yeah. Different different forms as well. Man, I can't wait for that song to come out now. <laughs> this is guerrilla marketing right Soon. there. Soon. Oh, that's a promise. Um, so we're also doing a cover song. Yes. And you chose Creep by Radiohead. Mm. Why this song? A lot of people ask, like, what's a song you wish you wrote? And it's that song for me. To be honest, it's just, to me, it's a perfect song. And I think the lyrics are so perfect. And it's just one of my favorite songs of all time. And I think I just relate to it so much and I connect to it in so many ways. And I've sang it, honestly, so much of my life. And really haven't sung it in a long time. And I really just felt like I wanted to sing it again. So yeah, that's why. It's a good reason. Yeah. Yeah. Let's do it in Stefan's piano bar. Shanna Spyro with her version of Creep. Q. Q music. your skin Spyro. Stefans Piano Bar. Op your Music. Ja, Bas zegt hup hup uitbrengen dit op Spotify deze versie. Nou, ik zal het aan de team vragen zometeen. Marco zegt, Shanna nou, Spyro zingt dit nu toch? Ja, als je dus eh, in de auto zit, dan staat er Creep van Radiohead. Ja, daar is het origineel van Marco, dat klopt. Maar het was Shanna net live. Uh, Niels zegt, ik ben stil, ik heb hier geen woorden voor om haar te beschrijven. Wauw, wauw, wauw. Rick zegt, kippenvel, zo mooi dit. Renate, ja, ze heeft als ze spreekt wel een randje erop zitten... en ik smelt weg als ze zingt. De tranen schieten me in de ogen. Wauw, she sounds like an angel. Wat een stem en wat een pianospel. Echt supermooi. Dankjewel weer. Ja, heel graag gedaan. Eh, de beelden komen zo snel mogelijk op qmusic.nl en in de Qmusic app. Shanna, I can only say thank you. Thank you. I wish you all the best for 2026. I can't wait for the song Visitor. Yes. <laughs> and uh, yeah, well, join me anytime. When you're in Amsterdam, you're always more than oh, welcome. Oh, thank you so much. Thank you for having me. This was so fun. Thank you. Thank you. Hey, thank you. <laughs> Als we elkaar blijven bedanken, hè? Dus we altijd de deur voor elkaar open houden. Oké, okay, zo meteen op Q Music. Luna pauze, maar eerst Armin van Buren. Dit is Dream a Little Dream op Q.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 Iedereen is aardig, maar ze kijken I said Ik druk daar even pause, man. De eerste Zoom van George Ezra ooit was op een hele gekke plek. Voor mij, ik weet het niet eens meer, bij jouw vakantie of zo, toen ik heel jong... Hij op een begraafplaats. Koek, Koek Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone. ergens aan denken, Alain. Wat denk jij dat ik vandaag gekocht heb op een veiling? Een trompet. Nee, een viool. Jezus Christus, Stefan. Nu alleen nog Jan Klaassen en dan ben ik helemaal rond. Zometeen het nieuws van 10 uur met Alain. Ja, een stripboek over een superheld heeft een recordbedrag opgeleverd. Zometeen hoor je hoeveel. Is zijn superkracht toevallig viool spelen? Nee. <laughs> oh, Chris Cole, sowieso Q, Queen of My Castle. hey, ondernemer, heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun eh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar. Kijk, check alles dan goed. Zo voorkom je dat je later in één keer een groot bedrag moet betalen.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 Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 12, 13 en 14 juni de uitdaging aan bij Mudmasters Haarlemmermeer. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg? Ah, oh, chips. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Boek je tijdens de Doei Doei Dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei doei! Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? Hé, hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt-snitsels, twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Brr, van Mossel bevriest de prijzen. Start het nieuwe jaar voordelig en profiteer nog van de prijzen van het oude jaar op geselecteerde modellen. Geen verhogingen, geen verrassingen. Alleen bij Van Mossel. Profiteer snel. Ga naar vanmossel.nl. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 1,95. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Fans van Voordeel. Aldi.